Goedemorgen, ik ben Aijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. De stroomstoring in Vlaardingen lijkt opgelost. Monteurs hebben de oorzaak gevonden en de komende uren wordt de stroom bij de bijna 11.000 klanten weer aangezet. Sinds 7 uur vanochtend zaten ze zonder. In een hoogspanningstation was een onderdeel kapot gegaan. Dat is nu vervangen. In Alphen, tegen de Belgische grens, is een man van 28 uit Litouwen overleden. Dat gebeurde na een vechtpartij. De politie heeft drie verdachten opgepakt. Een drama tijdens de opnames van de film Gladiator 2. Op de set vond eerder deze week een explosie plaats... waardoor zes mensen naar het ziekenhuis moesten. Dat schrijven verschillende media. Waarschijnlijk is er een gasleiding ontploft... waardoor er een vuurbom ontstond. En Manchester City heeft gisteravond geschiedenis geschreven. De club versloeg in Istanbul internationale met 1-0... en won daardoor, voor het eerst in het bestaan van de club, de Champions League. En door de warmte is het nu al druk rond plassen en op het strand. En ook gisteren kon je daar over de koppen lopen. De gemeente Den Haag riep toen op om niet meer met de auto naar Scheveningen en Kijkduin te komen... Maar de strandgangers hadden weinig last van de drukte. Eindelijk mooi weer. Eindelijk. Geniet ervan. Kan voor u niet lang genoeg duren? Nee, ik ben gek op het strand. Ik ga lekker zitten en ik ga lekker een boekje lezen en eh, genieten van het mooie weer. Houdt het een beetje vol op die hitte? Jawel hoor. Ja? Ja, het is toch heerlijk. En het is blij, ik ben blij dat het een keer zomer is. Heerlijk, daar hoef je niet naar het buitenland. Nee, want de buitenlandse temperaturen komen al hier naartoe. En wat zijn die temperaturen dan? Nou, vanmiddag 29 tot 32 graden.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 En ja, dat is wel een bekend nummer natuurlijk. De barbecues die worden misschien alweer klaargezet. En, eh, en dan is dit wel een nummertje wat daarbij past. Garden Party, Mesofort, uitermate bekend. Ik zag, ja, volgens mij hebben ze wel meer cd's gemaakt... maar die hebben nooit dat die bekendheid gekregen als eh, dit nummer natuurlijk van hen. En wie weet ben je gisteren wel op een tuinfeestje geweest. En eh, met dat mooie weer bleef iedereen natuurlijk heel lang zitten. Dus het is waarschijnlijk heel laat geworden. En misschien sta je nu pas op. Maar dan is het toch wel lekker om een beetje toast en wat jam te nemen. En Joyce Cooling heeft daar lang geleden een, iets over eh, gezongen. Toast en jam, Joyce Cooling. Ja, ik vind de muziek van Joyce Cooling eh, eh, eigenlijk wel hele fijne muziek altijd. Eh, Amerikaanse jazzgitariste. hij heeft gewerkt met Joe Henderson, Stan Getz, Mark Murphy, Al Rowe, Charlie Bird. Nou, eigenlijk een hele lange lijst. En lekkere muziek van Joyce. En iemand die ook heel vaak in de uitzendingen van ZMS, ZFM te horen is, is deze dame. moet ik er even opzoeken, want dan herken je die stem meteen. Summer Wind. The summer wind came blowing in from across the sea and lingered there, so warm and fair, to walk with me. All summer long, we sang a song and strolled. go on. niet hoeveel wind staat vandaag? Als ik zo naar de bomen kijk vanuit eh, eh, de studio naar buiten... dan lijkt het me vrij rustig. De, dus wie weet is er weinig wind. Dan is het op strand best wel aangenaam natuurlijk. Misschien zelfs wel te warm. Dan moet je nog een koel plekje gaan zoeken. Eh, alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit is een bekende uitspraak. En vandaar dat we ook het thema erbij. en eh, alles eh, vlinders erin hebben gezet. En Julie London, ook een andere vaste gast in dit programma. Be My Little Baby Bumby b Julie London. around, keep a buzzing round. Bring home all the honey love to me, little bee, little bee, little bee. Let me spend the happy hours roving with you amongst the flowers. And when we get where no one else can see. Cuddle up, cuddle up, cuddle up. Be my little baby bumblebee. Buzz around, buzz around, keep a buzzing round. We'll be just as happy as can be, you and me, you and me. dozen, please. I've got a dozen cousin bees, but I want. Buzz around, buzz around, buzz a buzz around. Little bee, little bee, little bee. kind of love. Be my little baby bumblebee. Buzz around, buzz around, buzz a buzz around. We'll be just as happy as can be. You and me, you and me, you and me honey, keep a buzzing, please bees. I've got a dozen cousin bees, but I want you to be my baby bumblebee. iets heel anders. Je, eh, we hebben Joyce Cooling gedraaid. Een, eh, een gitariste, eh, een basgitariste. Maar ook, ja. En, maar een andere hele bekende gitarist is Jaco Pastorius. En die heeft in 2017 Truth Liberty uitgebracht. En dat is live in New York City. volgens mij is dat een cd die volgens mij uh, top 50 van beste jazz cd staat. En daar speelt hij onder andere met Toets Tielemans. Dus vandaar nog de grote kraken van Toets, Bluzetten. uitermate beroemde cd van Jaco Pastorius, uh, eh, Through Liberty, 2017. En eh, ja, daar spelen een aantal bekenden op mee. Onder andere Toets Stielemans. En die Toet Sillemans heeft ook vaak genoeg gespeeld met Hein van der Gaag. En die Hein van der Gaag had, eh, was pianist volgens mij. Had een trio. En die heeft ooit een, eh, in, volgens mij 90 jaar Torture Genius opgenomen. En daar staat Dakari ice op. Nou, wat wil je nog meer? Als dat zo warm is, dan wil je natuurlijk altijd een Dakari ice. Hein van der Gaag trio. uit mijn hoofd zoiets. Nog niet, ja, een paar jaar pas. Eh, ja, een goede muzikant. De, de, volgens mij drumde hij ook. Eh, een piano, dus uh, topmuzikant. Hele bekende mensen gespeeld allemaal. En tijd voor iets heel anders. Ik ben altijd een enorme liefhebber geweest van de jazz rock. En ja, de, de, Colosseum en Chicago en noem ze allemaal maar op. Maar ik, tot mijn grote verbazing zag ik dat er onlangs een cd uitgekomen was What the Hell Happened to Blood, Sweat and Tears. Dat zijn allemaal live opnames. En die is pas uitgekomen. En onder andere dit nummer staat erop. En When I Die. Live gespeeld. Don't wanna go by Satan. Don't wanna die uneasy. Just let me go now. Het is een uh, prachtige cd, kan ik van harte aanbevelen. Uh, allemaal live opnames van Blood, Sweat and Tears. En eh, meer, meer, meer dan de moeite waard. En die uitvoeringen zijn allemaal fantastisch. Er staan hele bekende nummers op, maar allemaal live gespeeld. Kortom, ja, voor de liefhebbers van Blood, Sweat and Tears... of van jazzrock, een must. Eh, nog zo'n groepje die eh, uit die periode was en veel uh, jazzrock gemaakt heeft. Dat was Chicago. En een van de bekendste hits van Chicago was If You Leave Me Now. Maar dan kom ik terecht bij een van Nederlands beste jazzzangeressen op dit moment, V. Klaassen. En die V. Klaassen heeft volgens mij 2020 een cd gemaakt, Close to You. daar staat dat nummertje van If You Leave Me Now op, als ik me niet vergis. Ja, Kom ze, V. Klaassen uit Close to You 2020, If You Leave Me Now. Iedereen kent het natuurlijk van Chicago. If you leave me now, you take away the biggest part of me. Ooh, baby, please don't go. And if you leave You take away the very heart of me Ooh. En dan eh, zit ik te denken aan eh, Illinois Jacket, Spanish Boots. Dat knalt er wel uit natuurlijk. altijd muziek waar je vrolijk van wordt. Uh, Spanish Boots van Illinois Jacket. En uh, ik, wat ik, laatst viel, viel mijn oog weer op een eh, cd'tje van Karin Sousa. En Language of Love, cd'tje 2020. En daar staat een nummertje op, This Masquerade. En iedereen kent dat in de uitvoering van The Carpenters. Maar deze uitvoering mag er ook zijn. Alhoewel, die stem van Karen Carpenter is natuurlijk geweldig. Maar Karin Souza heeft ook een prachtige stem. Komt ze. Dans le this way. stil van wordt. ZFM Jazz. Maar dat kun je niet zeggen van de muziek van Bruut. En Bruut heeft een mooi eh, melodietje, Baha. En dat laat ik nu even horen. dit kwam al het mooie cd'tje Super Jazz uit 2017 van Bruut. En eh, dat is, eh, zijn vrolijke klanken, zeker als je naar het strand gaat. ZFM Jazz. Dan heb je nog een knaap van Roxy Music genaamd Brian Ferry. En die heeft ook nog wel eens wat in de jazz gemaakt. Een, een cd As Time Goes By. Daar staat dit nummertje op, Love Me or Leave Me. suspense is killing me. I can't stand uncertainty. Tell me now, I've got to know whether you want me to stay. make me lonely. You won't believe me. I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want tomorrow. Have it today, give back tomorrow. For my love is your love, there's no love for nobody else. tomorrow. Have it today to give back tomorrow. My love is your love. There's no mooie muziek van Brian Ferry. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz samenstelling presentatie Alco Beuving. En eh, ja, we hebben zomerse muziek gedaan, al zegt het zelf. Eh, een gevarieerd programma van alles erop en eraan. En eh, we zijn alweer toe aan het aller, aller, allerlaatste nummer. En dan zit ik even te kijken wat ik ga doen. En dan kies ik toch voor nog een big band. Ted Jones en Mel Lewis Orchestra. Come Sunday. En ja, ik zou zeggen, maak er een mooie zondag van. Want eh, de zon schijnt, een blauwe lucht, eh, eh, de terrassen zijn open. dus ik ga zeggen, zou zeggen, ga genieten.